De betoging is georganiseerd door Glenn Beck, een tv- en radiopresentator van het rechtse Fox News. Onder de demonstranten is ook de republikeinse oud-vicepresidentskandidaat Sarah Palin. Beck sprak de massa toe vanaf de plek waar Martin Luther King precies 47 jaar geleden zijn beroemde I Have a Dream toespraak hield. Volgens de organisator was dat toeval, maar zwarte leiders zijn woedend. Ze vinden dat Becks boodschap indruist tegen alles waar Martin Luther King voor stond en spreken van een provocatie. Demissionair premier Balkenende gaat naar de Antillen en Aruba. Hij brengt vanmorgen tot en met dinsdag een bezoek aan de eilanden... als voorbereiding op de slotconferentie over de nieuwe staatkundige verhoudingen. De nieuwe structuur moet op 10 oktober ingaan. Curaçao en Sint Maarten worden dan landen binnen het Koninkrijk... en Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan door als bijzondere gemeenten van Nederland. Het land Nederlandse Antillen houdt dan op te bestaan. In de Noord-Limburgse plaats Torm is een touringcar met 60 passagiers in een greppel terechtgekomen. Niemand raakte gewond. De bus kwam uit Berkel en Schot. De inzittenden waren op weg naar een country en western festival in de buurt van Torn of kwamen daar net vandaan. De bus moest op een smalle weg uitwijken voor geparkeerde auto's en kwam daarbij in de droge sloot terecht. De brandweer heeft de passagiers met een ladder uit de bus gehaald. In de eredivisie heeft NAC zijn eerste punten van het seizoen gehaald. Eerder werd al gelijk gespeeld, maar de club uit Breda begon met één punt in mindering. Vanavond haalde NAC drie punten binnen door een 2-0 overwinning op VVV. En Roda won thuis met 4-2 van Heracles. De wedstrijd NEC Heerenveen is nog aan de gang.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 Hasam, halum, gilum, dasa, nia, gulum, lulum, sasa. Hasum, halum, gilum, dasa, nia, gulum, lulum, sasa. Electrica Salsa. Oh, Elektrika Salsa. Yeah. Elektrika Salsa. Oh, yeah. Uh. Salsa. Mm, Elektrika Salsa. Mm, oh, Elektrika Salsa. live in Zandvoort. En jij bent erbij.